Hij raakte gewond aan zijn oor toen een man het vuur op hem opende... bij een campagnebijeenkomst. I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet. And moved my right hand to my ear, brought it down... My hand was covered with blood. Trump zegt dat er overal bloed was, maar dat hij zich toch veilig voelde omdat hij God aan zijn kant had. de nsf wil dat alle topsporters een basisinkomen krijgen. Dat zegt de baas van de sportkoepel in het Noord-Hollands Dagblad. Die krant deed onderzoek en ontdekte dat vier op de tien Olympische sporters niet veel meer dan het minimumloon verdienen. En daarom is het voor sommige sporters lastig om rond te komen. In de Engelse stad Leeds zijn gisteravond rellen uitgebroken. Agenten kwamen op een melding af en werden toen aangevallen. Relschoppers gooiden met stenen, duwden een politieauto omver... en staken een dubbeldekker in de fik. De politie zegt dat criminelen de rellen hebben uitgelokt... met het idee om de buurt te verdelen. Er worden nu extra agenten ingezet om nieuwe rellen te voorkomen. En misschien zit je al in de auto of heb je dit weekend een lange rit richting Spanje of Frankrijk op de planning staan. Na vandaag hebben alle scholieren in ons land vakantie. En dus is het dit weekend aansluiten in de auto Polonaise op Europese snelwegen. En dikke kans dat het zweten wordt, weten, weten ze bij de AWB. De temperaturen liggen tussen de 30 en 40 graden Celsius in heel Europa. En zeker in het zuiden, dan, eh, ja, dan, doe je, dan ben je geneigd om snel de airco hoog te zetten. Maar dat is nou juist eigenlijk niet zo heel verstandig. Want kom je dan eenmaal buiten, dan krijg je een enorme klap van het verschil met de kou in de auto en buiten de auto. En de AWB heeft nog meer tips. Neem genoeg flesjes water mee en een paraplu voor als je onderweg pech krijgt. Het weer, volop zon en weinig wind vandaag. Het wordt tropisch warm, maximaal 31 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen dan wordt het nog iets heter, maximaal 32 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer tussen Knopend Watergaasmeer en Buitenveldert 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.